Soms bellen mensen vaker dan 20 keer per jaar. De grootste groep frequente huisartsenpostbellers is tussen de 44 en 65 en het zijn vooral vrouwen. Een politieagent in Tilburg heeft zijn hand gebroken bij het oppakken van een agressieve hardrijder. Een man van 33 sloeg op de vlucht nadat hij een stopteken had gekregen. Hij reed met 100 km per uur door de bebouwde kom en botste tegen geparkeerde auto's aan. Uiteindelijk kreeg agent hem te pakken toen hij rennend verder wilde vluchten. Een van hen brak zijn hand omdat de verdachte zich flink verzette. Die man is trouwens zijn rijbewijs kwijt. Bij een moskee in Arnhem maken ze zich zorgen over de nieuwe Koranverbranding die is aangekondigd door de radicaal-rechtse beweging Pegida zei de voorzitter van die moskee bij de gemeenteraadsvergadering. Ik ben nu wel bang dat, omdat er heel veel internationale aandacht is geweest... dat de eerstvolgende keer, Edwin Wagensveld heeft ook gezegd 23 eh, maart kom ik. Dus de datum staat al vast. En ik kan me voorstellen dat die groepen mensen nu op, eh, opeens gaan denken... nou, laten we het dan groot gaan aanpakken. Eh, en daar ben ik wel een beetje bang voor. Twee weken geleden was er ook al een Koranverbranding. Toen liep het uit de hand in Arnhem. De burgemeester Marcouch wil een verbod op het verbranden van Korans. En Gina in Amsterdam woont al weken in een huis zonder voorgevel. Bijna twee maanden geleden knalde een auto haar woning binnen. Gina raakte niet gewond, maar zit sindsdien wel in de rommel. De woningstichting heeft alleen een houten wandje geplaatst. Buren vinden het niet oké. Kijk, als er een volwassen vrouw was dat die de mondig is... had ik gezegd, nou, je redt je eigenlijk wel, maar ze kinderen eigenlijk niet redden. Ik vind het gewoon eh, schandalig. Een woningbouwvereniging heeft ook een zorgplicht. En daar doen ze dus niks aan. En dat vind ik heel zielig. Ja, de woningstichting zegt dat het zo lang duurt omdat ze niet aan de goede bakstenen en kozijnen kunnen komen. Heb ik het weer? Nou, het is een bewolkte middag met wat motregen. In het noorden en oosten is het nog even droog. Morgenochtend begint overal nat. Smiddags droogt het overal op. Het wordt zonnig bij een gaatje of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging heb je nog als je over de vier vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt.